Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren die vroeger slachtoffer waren van mishandeling in hun gezin... worden later vaak zelf gewelddadig. Het meldpunt voor kindermishandeling volgde 800 gezinnen een jaar lang... en kwam erachter dat driekwart van de kinderen zelf ook geweld gebruikt. Bijvoorbeeld tegen hun ouders omdat kinderen niet geleerd hebben hoe ze goed om kunnen gaan met conflicten. Dus wat je vaak ziet, kinderen willen het helemaal niet. Hè. Als je kinderen spreekt, ze, juist, eh, iets willen ze juist anders doen dan hun ouders gedaan hebben. Maar ze hebben gewoon niet geleerd hoe je op een andere manier met ruzies en conflicten omgaat. En hoe je dat bijvoorbeeld door naar elkaar te luisteren of met elkaar te praten op kan lossen. De onderzoekers vroegen ook aan de jongeren die nu zelf een relatie hebben hoe het gaat. Driekwart van hen gaf aan dat ze ook in die relatie met geweld te maken krijgen. Amerikaanse militairen zijn op zoek naar een verdwenen straaljager. De F-35 raakte vermist nadat een piloot zijn schietstoel gebruikte om uit die straaljager te komen. Wat er precies mis was, dat is nog onduidelijk. De piloot is naar het ziekenhuis gebracht. Met hem gaat het goed. In een flinke knal in Breda gisteravond. Daar ging een explosief af bij een huis in een woonwijk. Er was niemand thuis toen het gebeurde. Een speciaal team van de politie heeft onderzoek gedaan bij het huis. Ze weten nog niet precies wat er ontploft is. En er komt een onderzoek naar de Britse acteur Russell Brand. Verschillende Britse omroepen en een productiemaatschappij... waar Russell Brand heeft gewerkt, gaan zijn gedrag uitzoeken. Er wordt ervan beschuldigd dat hij meerdere vrouwen heeft verkracht... aangerand en emotioneel heeft mishandeld. Meerdere vrouwen deden hun verhaal op de Britse tv. Deze vrouw vertelt anoniem dat ze haar baan niet wilde verliezen en daarom niks zei. It was only one of my first jobs. I was a runner. There was a, a real sense for me of being the baby. I wasn't going to tell anyone what he'd done because I didn't want to lose my job. Russell Brand ontkent de beschuldigingen. En het weer nog. In het noorden nog buien. Daarna een tijdje droog en af en toe best wat zon bij 20 tot 25 graden. Eind van de middag wel opnieuw regen met in het zuiden en oosten ook kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen nog 90 kilometer file bij elkaar. Veel al korte files. 10 minuten vertraging op de A1 e nog vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij eh, Almere 6 kilometer file.